met het NOS-journaal. Ongeveer 80% van de niet gekweekte vis die supermarkten verkopen is duurzaam. De supermarkten hadden als doelstelling om voor het eind van dit jaar alleen nog maar duurzame wilde vis te verkopen. Maar dat is alleen Albert Heijn, Coop en Hoogvliet gelukt. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel komt dat onder meer doordat bijvoorbeeld duurzame tonijn nog maar beperkt verkrijgbaar is. Het CBL zegt dat de supermarkten het een stuk beter doen dan restaurants en visboeren. Zo verkopen visboeren nog volop niet duurzame Europese paling, omdat ze bang zijn voor hoge kosten en kwaliteitsverlies. In 2016 moet ook alle kweekvis die wordt verkocht in supermarkten duurzaam zijn. De stuurgroep Nieuw Tialf wil dat het Tialfstadion tegen de vlakte gaat. Naast het voetbalstadion van Heerenveen moet een nieuwe ijshal komen. Rond deze tijd wordt het plan daarvoor gepresenteerd. Gemeente en provincie staan erachter, maar voor een nieuw stadion is ook de steun van het Rijk nodig. Nieuwbouw kost vele tientallen miljoenen euro's en voor de regering staat niet bij voorbaat vast dat het geld voor een nieuwe IJssel naar Friesland zou moeten gaan. Het huidige Tielstadion stadion is verouderd. Renovatie is volgens de stuurgroep geen goede oplossing. Google schenkt een bedrag van ruim 550.000 euro aan de stichting Platform Beta Techniek. Het geld zal worden gebruikt om meer jongeren te interesseren voor wiskunde en informatica. Volgens Google is het belangrijk dat al op de middelbare school volop aandacht wordt besteed aan wiskunde en informatica. Het bedrijf denkt dat het aantal vacatures op het gebied van de IT blijft groeien. En dat bedrijven nu al zitten te springen om jongeren met een technische opleiding. De stichting Platform Beta Techniek wil jongeren stimuleren beter te presteren in de beta-vakken. De cheque zal vanmiddag worden uitgereikt tijdens de afsluiting van de internationale wiskunde-olympiade die in Nederland werd gehouden. Het weer, regen en veel wind. Vanmiddag opklaringen, maar ook enkele losse buien. Het wordt een graad of 8. Morgen wat minder wind, maar wel buien en wat frisser. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de A en de B. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A4 Bergen op Zoom Belgische grens tussen knooppunt Zoomland en de grens.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 Oh, laat het het zout zijn. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Er zijn nauwelijks nog tandartsen die hun tarieven voor 2012 hebben bekendgemaakt. van de